Robert Baltus met het NOS Journaal. De minister werkte aan een minimumleeftijd voor fatbikes. Maar minister Karremans van Infrastructuur weet nog niet welke leeftijd dat zou moeten worden. 12, 14 of 16 jaar. Hij wil ook een wettelijke basis maken voor fatbike-vrije zones. Er zijn al gemeentes die gebieden hebben waar fatbikes niet meer mogen komen... maar juridisch kan dat nog niet. Karremans wil daarvoor zorgen omdat fatbikes vaak betrokken zouden zijn bij onveilige verkeerssituaties. Hij spreekt van een zorgwekkende stijging van het aantal ongevallen onder jongeren. Het kabinet draait een bezuiniging voor hulp bij de bijstandsuitkering terug. Het gaat om 30 miljoen euro, waarmee mensen die recht hebben op een uitkering... maar daar geen gebruik van maken, worden opgespoord. Omdat er geld nodig was voor andere tegenvallers, werd de hulp geschrapt. In een debat daarover bleken dat meerdere partijen tegen die bezuiniging waren. Ook experts hadden veel kritiek omdat mensen zonder hulp in grotere problemen kunnen komen. Om het gat te dichten stelt minister Aartsen nu voor... om het kindgebonden budget vanaf volgend jaar te versoberen. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne in de omgeving van Os. Vannacht was het raak in een kazerne in Geffen. Daarbij is gereedschap gestolen waarmee de brandweer mensen bevrijdt. Eerder deze week waren er inbraken bij kazernes in Ravenstein en Bergen. In Geffen werd in februari al ingebroken. Eerder was dat ook al het geval in Zomeren en Sundert. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de demonstranten... die tegen de komst van een tijdelijke asielopvang in Loostrecht zijn. Eerder deze week ontaarden de protesten in rellen waarbij een agent gewond raakte. In het oude gemeentehuis worden volgende maand zo'n 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen. Het weer vanuit het zuiden nog op meer plaatsen zon. In het noorden blijft het bewolkt en wordt het een graad of 11.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 under the street lights, leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, now my eyes are open, and you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up on me tonight.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 So baby, I hope that you came prepared. I run a tight ship, so beware. I'm like the leader, I call the shots. I'm like a firecracker. I make it hot when I put on a show. Let's go. Let me see what you can do.